Deze zomer lag ik stil te staren. En toen zag ik jou als een droom. De wind speelde zacht door jouw zomer heb ik jou gevonden. Jouw ogen vertelden aan mij dat altijd nog sprookjes bestonden. Maar de zomer ging snel weer voorbij. zomer heb ik jou verloren. Het einde kwam heel onverwacht. Soms meen ik jouw stem nog te it's all